4 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Minister Koenders heeft zijn Turkse collega nog eens verteld... dat Nederland zijn eigen integratiebeleid voert... en dat Turkije zich daar niet in moet mengen. Koenders sprak met minister Cavusoglu... tijdens een NAVO-bijeenkomst in Brussel. Cavusoglu zei zondag tegen de NOS... dat Turkije een rol wil blijven spelen in het integratiebeleid. Minister Ploemen benadrukte in de Kamer... dat Nederlanders van Turkse afkomst in vrijheid hun keuzes moeten kunnen maken. Een deel van de oppositie vindt de reacties van het kabinet slap. In Uithoorn is zondag een gezin thuis overvallen en gegijzeld door een groepje mannen. De vader werd bij thuiskomst door vier of vijf mannen vastgebonden en waarschijnlijk bedwelmd. De moeder lag boven met twee kinderen te slapen. Ze werd wakker, ging naar beneden en daar werd ook zij vastgebonden. Een dochter van zes werd door de overvallers naar beneden gehaald en bedreigd. De mannen eisten geld en dreigden het huis in brand te steken. Om een ijzeren kracht bij te zetten werd de vader in zijn been gestoken. Na ruim een uur verlieten de mannen het huis in Uithoorn. Ze gingen er vandoor met geld en dure horloges. President Kenyatta van Kenia noemt de aanval van Al-Shabaab op een groep mijnwerkers een oorlog tegen Kenia en de Kenianen. In een tv-toespraak zei Kenyatta dat hij in de strijd tegen de Somalische terreurgroep voor niets terugdeinst. Afgelopen nacht vielen bij een aanval van Al-Shabaab zeker 36 doden. De slachtoffers werkten bij een mijn bij de grens met Somalië. Ze werden tijdens hun slaap overvallen. Maleisië is nu volwaardig lid van het team dat strafrechtelijk onderzoek doet naar de aanslag op MH17, het toestel van Malaysia Airlines, dat op 17 juli werd neergehaald in het oosten van Oekraïne. Eind juli richten de landen die bij de ramp betrokken zijn gezamenlijk een onderzoeksteam op. Daarin werken België, Australië, Oekraïne en Nederland samen aan het strafrechtelijk onderzoek. Maleisië was om onduidelijke redenen geen lid van dat team. Het weer bewolkt met kans op wat lichte motregen. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen waarschijnlijk droog en kans op wat zon. En dan wordt het maximaal 2 graden. Dit was het NMS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan korte files op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 2 kilometer.